My baby passes by. I tell my arms they'll hold someone new. Another love that will be true. But they don't listen, they don't seem to care. They reach for her, but she's not there. passes by. I remember what she said when she said goodbye, baby. We'll meet again soon, maybe. But until we do, all my best to you. I'm so lonely, think about her only. I go to places we used to go. she'll never show. She hurt me so much inside. Now I hope she's satisfied. And I go to pieces and I wanna hide. Ach, wat een liefdesverdriet. Van de Peter Gordon samen. I go to pieces. Ik ga kapot. Natuurlijk, uit 1964. Aan het begin van de nieuwe aflevering van de zondagmorgen van ZVL. Fijn dat je erbij bent en dat je me gezelschap houdt de komende twee uur. Ik ga mijn best doen voor je. Ik heb heel veel lekkere muziek meegenomen en een paar interessante onderwerpen. Dus blijf luisteren. ZVL. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. wat is het koud buiten? Het voelt als een graadveen, maar de muziek is hartverwarmend. Muziek van Neil Diamond en Barbara Streisand. You Don't Bring Me Flowers. You don't bring me flowers. You don't sing me love songs. You hardly talk to me anymore. When I come through the door at the end of the day. I remember You couldn't wait to love me. You used to hate to leave me. Now, after loving me late at night, when it's good for you, babe, and you're feeling alright, well, it just. used to be so natural to talk about forever. What used to be's don't count anymore. They just lay on the floor till we sweep them away. Baby, I remember all the things you taught me. I learned how to laugh and I learned how to cry. Well, So you think I could learn how to tell. don't say you need ZVL. Speciaal voor degenen die net hun bed uitkomen rollen... of misschien nog even willen omdraaien. The Pretenders, I Go To Sleep. En Neil Diamond en Barbara Streisand. En voor met You Don't Bring Me Flowers. Straks over een kwartiertje, 20 minuten... gaan we het hebben over gezonde voeding. Want dat is natuurlijk eh, een hot item tegenwoordig. En ja, misschien moeten we er wel met z'n allen aan of zo. We gaan daar straks over praten in de show. Althans, we Herman de Bruin. Maar eerst nog veel meer mooie muziek van onder andere Boyzone. Let's not forget this place. Let's not neglect our ways. Let unity. Let's take a stand and look around us now. People, let's take a stand and look around us now. People. Stand it's great. terwijl het buiten chocolademelk weer is. Warme chocolademelk. Qua belevingstemperatuur, het wordt een graad of 7 vandaag. Maar zo voelt het buiten tenminste helemaal niet. En dan toch wel weer een beetje subtropische muziek van Julio Iglesias. Natuurlijk hier in de show, hier bij ZVL. Gozar la vida. Mooi leven, hè? En Boyzone met A Different Beat, natuurlijk. Ik dat je erbij bent bij de show trouwens. Ik hoop dat je de muziek een beetje waardeert. Ah, en mocht dat niet het geval zijn, over anderhalf uur, dik anderhalf uur, hebben we een verzoeknummerprogramma. En daar ga ik straks ook het nodige over vertellen. Dus blijf vooral hier bij ZVL. Are you ready for the time of your life? It's time to stand up and fight. Hand in hand, we'll take a caravan. the children of the world can see.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 prachtig nummer van Charles Aznavour, La Bohème. Ook prachtig vertolkt door André van Duin. Maar wij kozen toch voor het oorspronkelijke hier bij ZVL. En daarvoor Pixie Lat en hun uitvoering van Caravan of Love. Over een paar minuten gaan we praten over eh, gezonde voeding. Ja, het is gewoon een ja, must tegenwoordig. En het is altijd ja, zo'n beetje in het nieuws. Je hoort er zo meteen meer over na deze van. Jawel, Willeke Alberti telkens weer. Telkens weer haal ik me in mijn hoofd dat ik die hemel krijg die me wordt beloofd. alle blauw weer grauw, sta ik teleurgesteld buiten in de kou. Maar telkens weer denk ik, er komt er een waar ik alleen voor leef. Mijn hart aan geef wat ik nu ontbeer. Liefde voor altijd, telkens weer. Telkens weer slaat wat er vroeger was, weer als een vlam omhoog uit de oude as. Telkens weer alsof het nooit geneest. Blijft er die pijn staan, om wat is geweest. Maar telkens weer denk ik, er komt er een waar ik alleen voor leef. Mijn hart aan geef bij ik vind dat wat ik nu voor altijd, telkens weer. ik alleen voor leef, mijn hart aangeef bij wie ik vind dat wat ik nu ontbeer, liefde voor altijd, telkens weer. We gaan het hebben over gezonde voeding, dat een kans is voor de hele samenleving. En dat doe ik met een orthopedisch chirurg en voorzitter van Caring Doctors, Patrick Dekkers. Meneer Dekkers, welkom. Ja, hoi. Eh, gezonde voeding en dan bent u orthopedisch chirurg. Zijn die dingen te combineren? Ja, zeker. Kijk, wij zien natuurlijk eh, de laatste jaren ook toenemend eh, ongezondere mensen op onze spreekuren. Ja. En dat is helaas ook voor een groot deel te wijten natuurlijk aan onze leefomgeving en ook onze voedselomgeving. Dus als wij mensen zien met bijvoorbeeld een versleten knie en ze zijn gezonder en hebben alleen maar een versleten knie, dan is de voorspelbaarheid bijvoorbeeld van een operatie, een nieuwe knie bijvoorbeeld, is goed. Maar als mensen steeds er tegenover zitten en ongezond zijn, dan is de voorspelbaarheid van zo'n ingreep natuurlijk veel kleiner. Dus dat heeft impact eigenlijk zo'n beetje bij elk soort zorgprofessional. Of je nou bij de huisarts komt of de praktijk ondersteunen, maar ook bij alle specialisten merken we dus dat we ongezondere mensen ja, te zien krijgen. Ja, ja, dus gezond eten is belangrijk. En eh, mikt u zich op de, richt u zich op de glastuinbouw op dit moment, dacht ik, met Caring Doctors? Nou ja, we richten ons met name op partijen die gezond voedsel kunnen produceren. Dus mhm. eh, zoals nu de vreemde, is alsof alles een probleem is in Nederland met eh, onze boeren en tuinders. Maar we hebben juist heel veel boeren en tuinders nodig om uiteindelijk ook de oplossing uh, te presenteren. En dat is een, een, systeem waarin we veel meer groente en fruit... en het liefst natuurlijk van onze eigen boeren en tuinders gaan produceren... En weggaan van de overconsumptie inderdaad van allerlei bewerkte troep. En ook de overconsumptie van allerlei eh, dierlijke producten. Daar worden mensen inderdaad ziek van. We eten veel te veel dierlijke producten en te weinig gezonde groente en fruit. En nou heeft u het, ik zei het al, de glastuinbouw is een van de speerpunten, denk ik zo. Nou weet ik dat de glastuinbouw ook nog heel veel bestrijdingsmiddelen gebruikt. Als je alleen maar naar het oppervlaktewater in het Westland kijkt, dat wordt er niet beter op. Nee, Nee, maar dat, is, dat gelukkig dat herkennen ze en erkennen ze ook echt wel. En hetzelfde zit natuurlijk in de, in de landbouw, dat daar ook nog enorme stappen gemaakt moeten worden om naar een gezondere bodem en gezondere producten te gaan en uiteindelijk naar gezondere boeren en tuinders. Dus dat, het fijne is dat dat gezien wordt. Maar andersom kunnen we ook niet zonder deze boeren en tuinders. Nee. Want per slotverrekening hebben we gewoon een heel goed, eh, goede land- en tuinbouw in Nederland. En de vreemde is elke keer alsof we ze alleen maar in de hoek willen slaan en dat we van ze af willen. Maar we willen meer boeren en tuiners. Alleen die zullen wel meer steeds meer natuur inclusief moeten gaan, eh, eh, gaan boeren en, ja. en, en, tuinen. Want ja, zo is dat niet volhoudbaar voor de mensen die erin werken. En ook, ja, het levert ook geen goede boterham meer op. Dus mensen moeten weer bewust zijn dat we, ik denk, een heel goed eh, boeren en, en, en tuinders... Ehm, de club hebben die gewoon hele mooie producten kunnen maken. ja, het moet wel steeds meer inderdaad wel binnen de grenzen wat de planeet aan kan. Zou de levensmiddelenindustrie daar dan ook een eh, rol bij moeten spelen? Ik denk het wel, hè? Ja, absoluut. <laughs> Ja, nou ja, ook die... Maar die hoor, ik u nog, die hoor ik u nog niet noemen namelijk. Daar heeft u nog nee, geen contact nee, maar kijk, als je... Jawel, jawel zeker. Nee, als je, als je iets aan voedsel gaat doen, dan moet je echt alle partijen aan tafel. Okay, dus je moet de, de, de, de, de, retail moet je hebben, de, de food services en eh, echt iedereen. De koks, dan werken we ook met heel veel koks samen. dus dat we mensen laten zien dat je oh, gewoon heerlijke menus kunt maken. Ook op een plantaardige manier of hoofdzakelijk plantaardig. En, en de, supermarkten zijn wel wat aan het opschuiven. Hè. Lidl is eh, denk ik wel koploper. Hè. Die mhm. hebben eigenlijk ook gezegd, wij gaan eh, een, een, supermarkt worden die een planetary health diet gaat uitdragen. Dus met andere woorden, die gaan proberen inderdaad hun aanbod echt steeds meer naar dat plantaardige eh, toe te brengen. En ook onbewerkt hebben van over. Want iedereen denkt altijd meteen als je naar gaat dat je alleen maar vleesvervangers moet hebben. Nee, ik heb het gewoon over gezond, onbewerkt groente en fruit. Ehm, en daar zie je eigenlijk alle supermarkten wel een beetje achteraan Bijvoorbeeld, Alleen ja, wel voorzichtig, hè? want ja, we zijn allemaal bang dat mensen boos worden. En de club mensen die boos wordt omdat die het gevoel hebben dat iets afgepakt wordt, die is echt oprecht heel klein. Het meeste van de mensen staat hier inmiddels wel open voor. Er is nog heel veel te doen, maar er is ook hoop dat het allemaal goed komt uiteindelijk. Mensen die daar meer over willen weten, over caring doctors, is daar iets op de sociale media te vinden? Jazeker, dus wij zitten sowieso op de socials, op Twitter, op Instagram, maar vooral op LinkedIn natuurlijk. En we hebben natuurlijk onze eigen website die wij gewoon goed bijhalen met alle nieuwsfeiten. Eh, de zoekterm Caring Doctors, is dat eh, de mooie? als je caring doctors eh, zoekt, dan kom je ze echt allemaal tegen. Precies. <laughs> Dat is gelukkig wel dat eh, goed gelukt in die twee jaar dat we in de lucht zijn, dat we voldoende aanwas krijgen en veel tracking. Dus dat is, eh, die, ja, die vinden mensen meteen. Dat is mooi, dat dat in ieder geval gebeurt en nou de hele samenleving nog omturnen tot gezonde voeding. Daar is in ieder geval Patrick Dekkers mee bezig, orthopedisch chirurg en voorzitter van die caring doctors, zoals u gehoord hebt. Dank u voor het gesprek en heel veel sterkte in de strijd die nog gevoerd moet worden. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. Just look at us holding on. We're still together, still. van die gelukmomentjes. Heb je dat ook? Zeker op zondagmorgen als ik luister naar Shania Twain met You're Still The One. Wat een prachtig lied is dat. En Bolland en Bolland met een eh, ja, niet al te vrolijk lied over het leger. You're in the army now. Als je de tekst goed naleest en naluistert, dan denk je bezig Oeh, ik ben het leger ingegaan. Wat heb ik mezelf aangedaan? Nou ja, dat dus. Ehm, kijk even naar de website van Omroep ZVL. Trouwens een hele belangrijke website. Want wij presenteren jou het nieuws overzichtelijk bij elkaar. Nieuws uit onze eigen regio. Ik kijk even op de website. Ik zie daar bijvoorbeeld een podcast besteed aflevering aan Herman Ploegstra. Industrieel Museum redt een stukje Zeelse historie. En zorgen over de toekomstplannen van Zorgzaam. Dat is toch wel heel belangrijk nieuws. En nog veel meer. Dus check onze website als jij op de hoogte wilt blijven van het regionale nieuws hier. Omroepzvl.nl for Jawel, Elvis Presley. Natuurlijk, ja. Ik zei dat het oude meuk was hier net in de studio. Nou, dat had ik beter niet gezegd. Want eh, het is natuurlijk wel, naar mijn mening, oude meuk. Maar ja, Elvis de king. Huh. En oude meuk. Hmm, dat kan echt niet. Dat is heilige schennis. Want de king, hij is niet dood. Hij leeft nog altijd voort in zijn muziek. Je Can't Help Falling in Love With You hier bij ZVL. En verder natuurlijk Atomic Kitten en Cradle hier gezellig in de show. Het loopt aardig tegen 11 uur. Dus straks tweede uur iets meer pit in de show en een reportage van Jeroen van Gent. Want hij ging de straat op met zijn blauwe microfoon. Maar goed, zover zijn we nog niet. Eerst Jigsaw. Hasn't time to listen, hasn't time to learn, doesn't know which way to go, and even though the light burns a little brighter, we stumble through the night. That's how it is and how it stays. Nothing on earth can change our way. I've seen the film, I've read the book, the story's still the same. Step inside and take a look, nobody is to blame. The script is bad, the girl gets had, the hero makes you cry. I've seen the film, I've the way it is today. Each time you play with me, I'm the lonely hero out for sympathy. From the start, I play the part. My heart gets broke, my friend. I can see it coming, cause I know the end. That's how it is and how it stays on earth can change our way. I've seen the film, I've read the book, the story's still the same. Step inside and take a look. Dus met... Ik heb de film gezien. Ik heb het boek gelezen. Nou, dan is alles duidelijk. Goed, tijd voor het laatste nummer voor dit eh, uur. Ja, want de tijd gaat heel snel. Zometeen dus, na 11 uur gaan we iets meer tempo maken. Dus blijf lekker luisteren. Want het komt dan helemaal goed. En als je het dan toch niet goed naar je zin hebt... dan hebben we straks nog een verzoeker. Dus blijf luisteren, blijf bij ZVL. Tot sluit van dit uur. Och, Cool in the Gang en Cherries. Tot zometeen. Let's take a walk together near the ocean shore. Hand in hand, you and I. Let's cherish every moment we have been given. For time is passing by. I often pray before I lay down by your side. If you receive your calling before I awake, could I make it through? Sometimes. time.